Nooit eerder won een Nederlander een Olympische medaille op een sneeuwnummer. Andere Nederlanders hadden minder succes. Bij het schaatsen werden zowel de mannen als de vrouwen verslagen bij de achtervolging. De mannen maken nog wel kans op brons. En bij het shorttrekken werd Niels Kerstholt op de 500 meter... en Anita van Doren op de 1000 meter uitgeschakeld. Allebei in de kwartfinale. In Melik bij Roermond zijn twee overvallers de woning van een bankdirecteur binnengedrongen. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de directeur in zijn eigen auto samen met de daders naar de bank rijden, terwijl zijn vrouw thuis vastgebonden was. De directeur werd gedwongen om een onbekend geldbedrag uit de bankkluis te halen. De daders zijn voortvluchtig. In de Sint-Jan in Den Bosch wordt morgen geen hostie uitgereikt. Het bisdom en het kerkbestuur willen zo voorkomen dat de mist wordt gebruikt voor een protestactie. Het COC en de Gaykrant hebben homo's opgeroepen om morgen naar de Sint-Jan te komen... uit protest tegen de weigering van de hostie aan de homoseksuele Prins Carnaval in Reuzel. Duitsland gaat Griekenland mogelijk miljarden lenen. Bondskanselier Merkel krijgt volgende week de Griekse premier Papandreou op bezoek om de kwestie te bespreken. Duitsland zou overwegen om via een staatsbank voor 15 miljard euro aan Griekse staatsobligaties te kopen... om te voorkomen dat de euro verder wegzakt. In Limburg is op de A76 bij Spouwbeek een man doodgereden. Volgens de politie stak de 29-jarige man de snelweg over en kon een automobilist hem niet meer ontwijken.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. Wait. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly.